VVD, CDA, D66 en de ChristenUnie willen nu knopen doorhakken, zegt verslaggever Arjen Noorlander. Je hoort dus achter de schermen dat het langzaamaan wel begint te bewegen, dat het echt begint te gebeuren, dat het vertrouwen toeneemt dat deze partijen uiteindelijk Rutte 4 kunnen vormen. En dat heeft allemaal heel erg lang geduurd voordat eindelijk deze partijen een beetje bij elkaar waren. En als die planning lukt zou het kabinet er negen maanden na de verkiezingen zijn. Die waren halverwege maart. De twee grootste vervuilers van de wereld hebben klimaatafspraken gemaakt. China en Amerika willen samen minder broeikasgassen uitstoten. Cooperation is the only way to get this job done. Hoe ze het gaan doen, daarover zijn ze niet heel duidelijk. Maar het akkoord wordt wel als goed nieuws gezien voor de rest van de klimaattop. De problemen bij ProRail zijn veel groter dan gedacht. Sinds de zomer zijn er al meerdere keren treinen uitgevallen door een tekort aan verkeersleiders. Volgens ProRail zijn er te veel met pensioen gegaan. Maar in het AD zeggen medewerkers dat de problemen komen door een verziekte werksfeer... waardoor veel collega's helemaal geen zin hebben om in te vallen. Ketchup, curry en mayonaise kennen we allemaal wel. Maar in het sausenschap van de supermarkt kom je binnenkort misschien ook nocroni saus tegen. Twee vrienden uit Venlo bedachten de saus toen ze zich verveelden in de lockdown. Het is een vegan mayo met een beetje peper en zeewier. En nu heeft een bekende sausenmaker besloten om hem op de markt te brengen. Nou ja, leuk dat we deze kans hebben gekregen om samen met Hele eigenlijk aan de slag te gaan. En dat zij nu er ook voor zorgen dat de saus gemaakt wordt, dat hij in de winkel terechtkomt, et cetera. Het weer, er trekken wolken over het land. Soms kan het een beetje regenen. Het wordt vandaag maximaal 13 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio Noord-Holland staat een file op de ring van Amsterdam, de A10 Oost, richting Zaanstad. Voor de Zeeburgertunnel is de vertraging 10 minuten. Er zijn twee rijstroken dicht, het wegdek is daar beschadigd.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 China en de VS zijn het eens geworden over het terugdringen van broeikasgassen. Ze gaan samen optrekken in de strijd tegen klimaatverandering. Vier maanden na de overstromingen in Limburg en Brabant... is nog altijd niet alle schade vergoed door verzekeraars. Van de waterschade aan huizen is bijna driekwart afgehandeld. Bij gedupeerde bedrijven gaat het om de helft. Door de enorme stijging van de huizenprijzen is er voor het eerst in Nederland een gemeente waar een doorsnee huis meer dan een miljoen waard is. In Bloemendaal kost een gemiddeld huis nu 1.016.000 euro. Het weer bewolkt met vooral in het noorden soms wat lichte regen in het zuidoosten zon. Het wordt een graad of 12. ooh. Something the old days, babe. You're always on my mind.